Donna, Donna, Donna, waarom zie ik jou toch niet meer? Oh Donna, Donna, Donna, Donna, was die nog de laatste keer?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 donna, donna, donna, donna. Was die nog de laatste keer? Donna, donna, donna, donna. Dat doet me nu nog zo was toen dicht bij mij, maar alles is zo snel gegaan. Alleen haar beeld in mijn gedachten, dat bleef voor altijd bestaan. Donna, donna, dan donna, waarom zie ik jou toch niet? Donna, Donna, Donna. Als jij doet me nu nog pijn. Oh, Donna, Donna, Donna.